Drie uur. Moutscheurs met het NWS Journaal. In Amsterdam is een besloten kring afscheid genomen van de overleden burgemeester Van der Laan. In het concertgebouw kwamen ongeveer duizend familieleden, vrienden en politici bij elkaar. Vanmiddag om één uur luidde in heel de stad de klokken... en werd de kist door vrienden van Van der Laan het concertgebouw binnengedragen. Op dat tijdstip stond het openbaar vervoer in Amsterdam een minuut stil. Van der Laan wordt vanmiddag in familiekring begraven. De burgemeester van Maastricht heeft een nachtclub in de stad gesloten... na de vondst van harddrugs. De club moet zeker een jaar dicht blijven. De politie deed er een inval omdat er tips waren binnengekomen over drugsgebruik. Alle bezoekers en medewerkers zijn gefouilleerd bij de actie... en daarbij vond de politie tientallen zakjes cocaïne. In Guatemala is de leider opgepakt van een gewelddadige Amerikaanse straatbende... De man staat bekend onder de naam Blanco en zou achter de dood zitten van bijna 300 mensen. Hij was eerder al veroordeeld, maar hij ontsnapte drie jaar geleden uit een extra beveiligde gevangenis. Hij kreeg daarbij hulp van een groep motorrijders. De internationaal opererende bende MS-13 staat bekend om zijn extreme gewelddadigheid. En in de buurt van Ivoorkust is een vrachtvliegtuig in zee gestort. Het toestel kwam vlak na vertrek van het internationale vliegveld in Abidjan in de problemen, waarschijnlijk door een zware storm. Het is een vrachtvliegtuig dat materiaal vervoerde voor het Franse leger. Het wrak is aangespoeld. Er zijn vier doden gevallen, die komen uit Moldavië. Ook zijn er zes gewonden, onder wie vier Franse militairen. Het weer op veel plaatsen zonnig en 20 tot 21 graden.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 Op de A27 Almere richting Gorkum door een ongeluk met een motorrijder en een auto tussen Utrecht-Noord en knoopt Lunette 7 kilometer stilstaand verkeer. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A44 Amsterdam-Den Haag door werkzaamheden is de A4 dicht. En daarom staat 5 kilometer file tussen Oegstgeest en Wassenaar.